We gaan nu naar de Leuven toe, in eh, België. Daar gaan we dus eh, optreden met de mobiele steelband bedoelen dat we dan lopen. Dus muziek eh, maken, aan lopende. Meestal zitten we of in een winkelcentrum of op een eh, receptie. Als het gaat om de lopende stielband. dan. Want je moet onderscheid maken tussen de lopende stielband en wat wij dus een roadside noemen, dus echt straatorkest. Of je praat over podiuminstrumenten. En op de podiuminstrumenten dan kan je van, uh, zeg maar van Bach tot Beethoven spelen. Dat is het verschil tussen die twee. Het verschil is dus dat die straatinstrumenten die zijn beperkt. Dus je, je hebt maar één toonlader en je kan de maat ook in één toonlader spelen. Terwijl de podiuminstrumenten, daar kan je dus in verschillende toonladen spelen. Omdat daarop zitten alle kruisen en mollen. Er is een verschil tussen die twee. Dus vandaag geen kruisen en mollen? Vandaag geen kruisen en mollen, nee. Reis naar het einde van de nacht. dat zou toch al gauw een jaar of tien, twaalf geleden zijn dat ik ermee begon. Ja. Hoe ben je begonnen? Uh, nou, mijn man die speelde dus in de band en die had dus een blik thuis. En dan loop je daar langs en dan geef je wel eens even een roffeltje weg. En toen zijn we op het idee gekomen om een eh, vrouwenband op te richten. Daar zijn we ook een keer mee op de televisie geweest. Heel leuk. En, eh, maar ja, een van die meisjes ging terug naar Sint Maarten en de andere ging naar Curaçao. En ja, dan valt het een beetje uit elkaar. Nu spelen er in totaal nog twee vrouwen mee. En eh, nou, wij gaan gewoon door. Kone testet eine High Ja, ja want, ze zijn zo naar beneden geslagen. Dus nou tim ik dat naar beneden en dan betekent een rondje in Dat maakt meestal een nood. Zo werkt het. pam pam pam pam pam pam pam pam pam Daar hebben wij ook een plaat van. Oh, je hebt een plaat? Ja. Ja, Zeg, kan het ook Ik moet me voorstellen? Ja. <laughs> nou, mijn uh, naam is uh, Kino. Ik ben dus uh, leider van de Roadside Steelband en de Adventurous Steelband. Ik vervaardig de instrumenten zelf. Ja. En ik geef eh, les aan uh, interculturele, interculturele betekent dus van verschillende culturen. Ehm, dames en heren. En dat doe ik dus eh, vroeger elke donderdag. En nu is dat daar verschillend. Maar in ieder geval één keer in de week. In de tijd dat ik hiermee begon, uh, eh, waren maar twee steerbands op Aruba. En ik liep gewoon als uh, zeg maar dragen bij. Ik mocht iets dragen. Ja? Voor. Ik mag die stokjes vasthouden en meer niet. En op een gegeven moment kreeg ik de kans ook om mee te doen. En op die, zo, op die manier ging dat zich ontwikkelen. Toen ging ik proberen om die dingen te maken. En nou, de eh, eerste keer is het altijd niks. Tweede keer, derde keer ook. Maar oefenen baart kunst. Dus <laughs> zo is dat gaan groeien. Leeft het op Aruba, stilpenmuziek? Eh, momenteel niet zo erg zoals het was vroeger. Want de meeste jongens die zijn weg. En het is niet goed overgedragen aan de jongeren. Aan de jeugd, zeg maar. Jouw dus, uh, eh, ragamuffin en zo? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon, dat, is jammer. Maar er is nog steeds stilband inderdaad, maar niet zoals het was vroeger. De Jammer lijkt me. Ik vind het ook ontzettend jammer, want eh, ja, zeg maar de, de overheid die zou dus eh, ook iets eraan moeten doen. Maar dat gebeurt helaas niet. En dat eh, vind ik dus jammer. Want het geeft de, jongens, de ruimte aan jongens om te escaleren, dus, dus te ontsporen. En dat vind ik, want ze hebben daar niks te doen. Hè? Terwijl dit hebben ze altijd leuk gevonden. Ja. Maar ja, als er niemand is om die dingen te maken, ja, als er geen vaten meer zijn, dan eh, gebeurt er ook niks. erzählt über die Steelband-Schlachten. Now, you didn't have to buy pan in those days. You go to the oil place and they say, well, look, give me a few drums. I want to put some water. You will get endless drums. And these sellers used to go on. When they don't like a drum, they throw it away. They had a drum and they didn't like it. And I took it up. I took up the drum and I went in the back of a house near to where I live. And I got a big stone. Now, we used to have, the pan were now you would see the pan sinking today. What do they call it? Con concave. I think inside is concave today. Um, but it used to be sink, you know, um, concave or something like that. You, you pong it from inside and swell out. Well, I take the big stone and I smash it in. Just hitting and then it reach out. And then what I did, I take the stone and I make about four little sinks in this big swelling. you know, four to six little sinks and each sing, you get a, a song. Pang, pong. But I had no nothing but do, re, mi, fa, sol, or nothing. But all I just didn't want two notes to song alike. I didn't want this one. When this one song pang, this one was song pong. And so I start. <coughs> My pankara. I really. Well, from that, when I sing these six notes, the first two I played was um, They Want to Come Kill Me. It was a calypso in those days. I, I think was sung by Kitchener, uh, one of these fellas in those days. Um, they want to come kill me. They want to come kill me. They want to come kill me. I'm a boss alas and you ask no question. Pom pom pom pom pom pom. And from the time I get that, there was no school for me again. I told you, I told you to play because it was a private school I used to go to. And from the time I get that tune, I was so happy. I was so, I feel happy. That is no joke, you know. I felt happy, happy. And I don't want to come kill me. Pum, pum, pum. And I walking all about with my pan in my hand. Ik heb echt geen hoesting. anders met plezier hoor, maar het staat oh, vals. van geen kant. Hoe komt het dat hij vals is dan? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet goed. Heb je hem zelf gemaakt? Nee. Nee, eh, zo gekocht. Hij stond juist als ik hem gekocht heb en nu staat hij vals. En ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien? Ik weet niet. Misschien door die roest. Dat anders begint Ik denk staat wel verkeerd. In Brussel. Ja. Maar het weer, hij weer geld zo. De is, is uh, lager en, uh, wacht, een eh, verwarmd is hoger. Is dat andersom? Nee, nee, je moet er nooit zelf op gaan slaan. Als je hierop gaat slaan, dan gaat deze noot gelijk meetrillen. Ook meetrillen. Nee, maar er, iets onderhouden erop slaan maakt het... Ehm, wacht, hè, ik heb het geweten, maar... <laughs> ik ben loodgieter, dus ik... Als je weet, je we van ijzer af. Het is gelijk met de carrosserie. Als je erop slaagt, wordt het groter. Als je het verwarmt en afkoelt met water, wordt het kleiner. Dus je moet toch iets maken met de toonhoogte. Zo moeten ze wel stemmen, in. ik. Oké. Ze gaat de man even halen, want die maakt dus uh, pannen. Dat schitterend gewoon. Wie <laughs> had er dat uit gedacht? <laughs> Loop ik even voor samen rond mijn kastrol op met een buik en dan komen ze die gast tegen de kant. monsieur là, monsieur, je vais juste demander, il y a monsieur qui s'est accordé ça. Je vais juste demander comment il faut faire. Ah ouais. Dag meneer. hallo. Ik ben Mark Gallo. Ja. En uh, wij zijn eh, een, uh, soort van eh, eh, animatie. <laughs> per uur of? Eh? Ah. Maar ik wil het gewoon even, even zeggen. Wij, zijn, wij hebben dit gekocht drie, maand, nee, drie weken geleden. Hebben ze dat in mijn handen gestoken en hebben gezegd, je moet daarmee rondlopen in een grappig kostuumje. Dus ik loop er nu mee rond. En de eerste week stond hij juist en nu staat hij vals. Ja. Staat hij compleet vals. Nou. De dokter fronst. Deze is vals. Dus en uh, ik, ook al kunt je maar zeggen hoe dat ik het kan doen, dan kan ik zelf... Eh, want ik was eigenlijk op zoek achter een grotere. En ik heb die niet gevonden. Ik heb daar bijna twee weken voor gebeld in Nederland. Nou ja, momenteel is het zo, ik heb weinig tijd, maar we kunnen zo meteen praten. Eh, als je een grote wil, dan kan ik die voor je maken. Aha. Eh, als je het zelf wil stemmen, dan kan ik gewoon zeggen, nou, dan pak je hamer en dan, je hebt een stok. Go ahead. En dan gewoon, ga je gaan maar op en neer slaan totdat je de juiste toon krijgt. Ja. <laughs> en dan, kan je op dit kaart ook bereiken? Dat is mijn gegeven Ja. Oké, dan ben ik te bereiken, ja. Oké, okay. ik kan, gedaan heb met dat... Wij gaan zo met inspelen, dan kan je zien hoe die van ons is. Oké. Maar we kunnen daarna nou weer praten. Oké. Maar ik heb helaas weinig tijd door, omdat ik hier moet zijn. Oké, bedankt. Ja? Oké. Oké. Dag. <laughs> Die drie zijn uit. Ja, ja, die, ja, die. Ja. En hoe vind je hem? Nee, ik vind het fantastisch. Ja, <laughs> voor de animatie, nou prachtig. Ja, <laughs> even, even lachen. <laughs> dat is leuk, dat is leuk. Oké, okay, ja. Leuk, leuk. Goeie hè? Dat was een hele goeie, was een hele goeie. Voor Belgisch is het goed. Het is toch voor de recycling. Oh, het is van de recycling, dus ik eh, kan niet aan verwachten. komen uit Trinidad, is dat zo? Dat klopt, dat klopt. Daar is het inderdaad ontstaan. En dat is eh, overgebracht door de mensen die dat, zeg maar, in 1924, 26 naar de eh, Aruba zijn gekomen uit Trinidad om voor de Lago te gaan werken. En die hebben dat toen meegenomen naar Aruba en die hebben dus eh, ook jongens leren spelen daar. hoe is het zo begonnen, het idee om op olivaten... Eh, om deze... Nou, dat is, dat is een verhaal eh, waar, uh, ik zeg, daar moet je voorzichtig mee zijn als je dat vertelt. Want iedereen vertelt een ander verhaal. Wat mij bekend is, ook uit boeken en ook uit jongens die, met wie ik contact heb uit Trinidad... Ehm, is dat het is ontstaan op een manier van toen de slaven vrij werden... Eh, gingen ze feesten. Eh, ze hadden van allerlei eh, zeg maar, attributen waarop ze, of instrumenten waarmee <laughs> ze dus, muziek probeerden te maken. Om een lang verhaal kort te houden, kwam hier op meer een oude chassis van een auto, zeg maar. De benzinetank die daarover gebleven was. Daarop is, toen, is men toen gaan hengsten, zeg maar. En er kwam geluid uit. Door, door een, per ongeluk is op een of andere manier, heeft men ontdekt door erop te drukken, met één hand vast te houden en te slaan, dat het verschil kwam in geluid. Dus dit is een verhaal die ik nu ook uit een boek heb. Dat is ook een verhaal die ik ook van anderen gehoord heb. Maar nogmaals, het zijn verschillende verhalen. Dit is één ervan. Nou, eh, op die manier zijn ze gaan proberen om met een hamer te slaan. En hebben ze toen ontdekt door verschillende deuken in dat ding te slaan, dat je dus verschillende geluiden krijgt. Dat hebben ze later overgebracht op een uh, olifant. Niet een olifant, maar een olivat. Dat <laughs> moet eigenlijk zijn. Ja? Dus ehm, ja, in eerste instantie hebben ze dat gedaan zonder eh, te verharden, door vuur te gebruiken. En later hebben ze ontdekt, nadat ze het eh, zeg maar opgerekt hadden, eh, zeg maar de, de zolen die heeft een diepte van 18 centimeter, hebben ze ontdekt door, door het blik op het vuur te leggen dat die hard werd en dat als je ging stemmen, dat je een zuiver en betere geluid kreeg. En dat is zich toen gaan ontwikkelen. In eerste instantie via het gehoor, later met een eh, stemapparaat. Wat tegenwoordig ook het geval is. Vroeger waren ze eh, onzuiver omdat dat op het gehoor ging. Tegenwoordig gaat dat niet meer op. Ze zijn altijd zuiver. Tenminste als je een goede stem <laughs> aantrekt. Ja? Als dus wij hebben dat beeld, die hebben de staat komen go Ik heb er niet in Waarom eigenlijk? Ik de billem. Ik kan het in de billem mooi. Hij is een stemming, hè? Die kan kundop en dan naar links. is een groot parcours wat ze moeten lopen. Is het een lang parcours? Nee, het is een kort parcours. Maar ze moeten dus regelmatig herdoen. Hè. Ze moeten maar uitkijken waar dat er volk zich concentreert en dan gaan. Hè. Wat doen ze best, hè? Ja, pas wel. die ene baas. nu is er nog niet genoeg volk hè, voor, voor het parcours. deze meneer met die blauwe pet is de baas. Deze? Ja. ja. maak maar een verslag voor de radio. Ik, ik hoorde... Ah. Ja, maar ik ben een van hoor. Ik, eh, ja. was geen Belgische Antillen, hè? Bestaan niet. Nederlandse Antillen, hè? Maar kent u dit soort muziek? Ja, dan moet u iemand hebben van door organisatie. erzählt über die erste Band auf Rädern. No, we did not see the band on wheels. When I say on wheels, no, before, as a steel band man, you had to put a pan on your neck, regardless of what kind of pan you're beating. If it's a big pan, well, you had to bear that strain and put a pan on your neck. Well, this band, which is, uh, which was, because they are no longer in existence, Panam No SARS, right? Which was sponsored by Panam Airline, right? So it was much easier for them to get equipment like plane wheels and all that, you know what I mean? So the first year they came out on wheels, it was an amazing thing because the same green corner, we going back to the same green corner. When the bands and them jam up by green corner, I could remember Panam. That I could remember that morning. Yeah. Panam was in the middle. Yeah. You could see all the bands. And all of a sudden they wasn't in the middle again because they was on wheels. <laughs> you understand what I mean? They just move out you understand? They just move out and yeah. leave US rest Look, bands looking to take the way, you know what I mean? Because it's like when you reach Green Corner, right, they were head for Tong, Dong Charlotte Street because that was the main street. When you reach by the corner of Charlotte and Prince Street, they will stand up there again and explore your bomb, which is your favorite tune. You understand? So it's from Green Corner you have to look to make us away on your own to get down Charlotte Street. Right. Understand? Right. And when everybody was looking for Panam, they don't way down Charlotte Street already because they, they had wheels. You understand? So you find out the next year. Everybody get the everybody idea. Get well, it's wheels. You understand what I mean? That's how we have, have it sort of easy now. That you will be beaten upon and will be comfortable and easy. <laughs> because the pan is on a stand and the stands are wheels. Yes, right? Don't mind you would see You'll see pan beaters with pan around the neck, around carnival. Bring back that tradition. Right? bij ons. Het is dus altijd hetzelfde, maar dan de zijstraatjes dus kan u ook nemen. Hè? Ik zie dat het moeilijk gaat zijn met al de terrasjes. Hè. Het is dus beter van hier dan zo te gaan. We gaan nu hier door, dus. beter. Ja. Want ik zie dat ze daar de terrasjes op gepropt hebben, zodat dat dan moeilijk is. Oké. Boys are bunks with a senorita. Yes, she wanted a taxi driver to drive her out when she in for pleasure. Boys, are sent her my application and she sent me her regulation. She say your car is a Ford, you don't respect highway record. It does skid when it overload, but, but she give me a chart telling me to drive it fast. Don't mind it out of gas. Ah, if the radiator start to boil, do not stop. Let the water wash down the coil. Well, I'm a driver with wide experience. Boys, I send this car for inspection. I give the mechanic man my instruction to check up from the depth to the pistons. I even beg him plug the muffler Cause I know the old Ford love to backfire. I beg him clip some of the wires that it might cause no fire, boy, and plug the radiator. Because I don't know all my charges to drive she far. Don't mind if she out again. But if she radiator start to boil, do do not stop. Let the water overflow the coil. Baby, well, the car came back from inspection. I told her Monday is demonstration. She tell me, no, honey, wait until Wednesday. I want to fix the springs in the upholstery because when we start this fast driving and my car start of over shaking, this lightning shock affect my brain. My back might get strained and then I feel an after pain. But I told her no driving far. Don't mind if you're out again. But if the radiator start to boil, do not stop. Let the water tear loose the coil. Well, the car came back from inspection. Boys, we went out on demonstration. You know she drive 10 miles and a quarter. I told her stop, turn this wheel over. Boys, is now I start me fast drive. A lot of funny things start happening. You know the wires cross one another. The water hose bust loose the radiator. Well, boy, the gearbox started a grinding. This gear so hard I can't get it going. So I pull out me gear, leave a water fly, to him up, the whole car went on fire. If you hear us stop, driver not so fast. I said, why? She said, the car out of gas. I said, girl, your piston's still pitching oil. And why the hell water you wash the out. Cecil aan een second pan. Je maakt zichzelf, hè? Hoe kom je, kom je in die vaten? Hou je die uit Trinidad? Nou, nee, die, eh, die maak ik zelf. Uh, althans, die, die, vaten die haal ik dus in eh, Oosterhout bij een vatenhandelaar. En vervolgens... het zijn echte olievaten die ervoor gebruikt zijn. De echte olievaten op verschillende diktes, die ook belang, belangrijk is. En eh, nou ja. Maar dat gaat toch allemaal in tankers tegenwoordig, olie? Dus er komen er dan nieuwe vaten bij? Nee, er blijven nog steeds in eh, de vaten binnenkomen hoor. Maar niet alleen olie, maar ook, eh, hoe noem je dat, sojasaus. Die ze bij de Chinezen gebruiken. Die komen ook in vaten. En die vaten heb ik ook uit Japan. Dus ik heb vaten uit Japan, ik heb vaten ook <laughs> verschillende landen. Maar die bij die vatenhandelaar terechtkomen. En ik ga daar naartoe en ik zoek ze uit. En wat ik kan gebruiken, neem ik mee. Nou, ik let, ik let op, ik let op eh, dikte. Ik let op geluid. Ik praat tegen die vaten. En ik krijg antwoord. Dat is ook belangrijk. Dus, wat eh, zeg je dan? Hè? Wat zeg je dan? Nou, ik, ik vraag vaak van nou, ehm, vertel mij of jij kan zingen. En dat zingen daarmee bedoel ik dat als ik erop tik, dan hoor ik een galm eh, galmgeluid. <laughs> en nou, hij geeft antwoord dan. En soms eh, zegt de ene van neem hem, neem hem niet, maar neem mij maar. Nou, dan sleep je ze mee naar huis. veel moeite. Nou ja, dan sleep ik ze inderdaad mee naar huis. En dan heb ik eh, mensen die mij helpen om eh, bepaalde verschillende dieptes te bereiken. Afhankelijk van waarvoor je ze, zo'n vat wil gebruiken. Je kan het gebruiken als begeleidingsinstrument, kan het gebruiken als bas, kan het gebruiken als solo. En nou, dat, dan heb je te maken met verschillende dieptes. En dan heb ik iemand die weet precies hoe diep hij moet gaan. Want dat is het harde werk. Dat gaat niet snel, dat gaat heel traag. En dan is hij uitgediept en waar je dan een toon wilt, dat, teken je af? Ja, dan ga ik die noten in ieder geval iets omhoog tikken. Want hij wordt dan op het vuur gelegd en hij moet weer hard worden. Als dat gebeurd is, dan eh, kan... Eh, dat doe ik niet met allemaal, met sommigen gooi ik wat water overheen dan schrik ik hem als het ware en dan wordt ik keihard. En dan ga ik dat op een gegeven moment, dan, ga ik aan, dan sla ik aan het stemmen. En dat kan inderdaad een heel karwei zijn. En eh, je kan soms een week, eh, tenminste als je goede stemmen <laughs> bent, kan je soms een week over één noot doen. Omdat je daar problemen mee krijgt. En dat betekent niet dat je elke dag aan het stemmen bent, maar het betekent dat je dus één dag mee bezig bent geweest. Je hebt zoveel problemen mee gehad, je laat het zitten. Je gaat na twee dagen weer proberen en dan zie je van nou is iets beter geworden. En de derde dag dan lukt het. Hmm. Want je gaat je fouten ook ontdekken. Want eh, tijdens het stemmen, door steeds één noot te slaan, dan hoor je bepaalde dingen niet meer. Maar goed, ik moet niet te veel van mijn techniek vertellen, want anders. Eh, <laughs> zijn er verder in Nederland? Eh, stemmers? Voor zover ik weet zijn er de, twee. De concurrent? Er is één concurrent? Nee, er is geen concurrent, want die. Hij moet het goed kunnen doen, dan is hij concurrent. <laughs> ja? Nou, dus ik, daar ben ik niet bang voor. Want eh, zelfs de jongens die naar Trinidad gaan en ze halen vaten daar vandaan, die komen terug, ontdekken dat ze toch niet zoveel beter zijn dan die mijnen. En op een gegeven moment komen ze toch bij mij om te laten stemmen. Heb je? Ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen van nou, dan ga terug. Kost het ze veel geld. Of ik zeg van geef mij dat geld en dan doe ik het voor je. lastig hè? Ja. <clears throat> stop, stop. met zo'n orkest, hè, met allemaal eh, eh, eh, mooie mannen met van die instrumenten, er komen zwermen vrouwen op af natuurlijk. ja, dat hoort erbij voor. Dat komt door de muziek, hè. Dan willen ze bijvoorbeeld gaan, willen ze ook gaan, gaan shaken, hè. En dan willen ze bij, bij horen. Nou ja, en dan komen ze vanaf. Heb je altijd veel chance als muzikant? <laughs> dat, is een hele moeilijke vraag. <laughs> kan ik niet zeggen. <laughs> zo 40 vrouwen om je heen. Maar waarom houden vrouwen nou van muzikanten? Want je hebt er echt 40 om je heen. Nou, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld dan is het niet vast, hè? geen vaste verkering. Ja, maar ze kunnen ook eh, eh, al, voor, alle slagers gaan staan, maar ze komen altijd op muzikanten af. Nou, bijvoorbeeld, eh, dan krijgen ze meer ritme heen. Hè? <laughs> Maar weet u dat, waarom dat zo is? waarom wat is? waarom, waarom meisjes altijd achter muzikanten aangaan? Omdat ze meegesleept worden door het ritme van de muziek, denk ik. Dus dat is... deze jongen die had weer een heleboel dames achter zich aan. En knipogen en, en, en flirten en denken. Maar dat zal hem zijn een deodorant liggen, denk ik. nee, het kom gewoon door het ritme. Ja. waar verleden jaar was het ook zo. Dus die was ook zo'n groep die door de straten ging met muziek. En die, dat is ongelooflijk hoe dat ze dan meegesleept is. Daarom dat het ook van de vier dagen is tropicaal dus het beste. Omdat dus daar dus een meeslepende muziek en iedereen danst en zingt. Oh, dus, dus achter jazzmuziek lopen ze niet zo aan? Nee, eh, ik zeker niet. nee. dat is niet helemaal waar. Ja, bijvoorbeeld daar heb je een bepaalde soort ritme. Cecil über die heutigen Probleme, die Ausbeutung. We here, we here, you know. At least there are people, according to Ted told you, that no one would benefit and know how they would benefit and try to squeeze you the real man, the real palm man. You know? They come out They were, you know, it's still happening in the olden days when the police used to run you, but they're not running you and busting your head and busting your pan again. But they're doing it. Yes, they're doing it in a different way. Then they're doing it in a different. They're not, you know. Long ago, when you beat and pan, they run you and beat you and this and that, but they're not doing it. They are still beating you. They're exploiting you and trying to get you out that they should take possession, right? They are the capitalists and whatnot, you know. They'd come, you'd find a fellow would come and, um, you know, he, I Ted told you this now, he would, um, he know that, um, you're good, right? He would take you, come here and, um, you train people and when you're done, you see, look, for instance, you have a band by the name of Guinness. They are outside Guinness Cavaliers. Amal stole Guinness right. several away from Bobby Mohammed. Right, that, that is going on. You see that guy? Yes, that is be understood. The fella would come in now, a fella would come in that I have my ban, or Ted would have his ban, fight. Exploitation. You know, he'd fight with the boys and them here. You know, try to chip up money to get a drum because drums are expensive here. Due because you know, the, the, the, the manufacturer of the drums understand that they're taking the drums after they put oil in it and so on and making instrument. What did they there are some drums that are not capable of making the instrument that way. So what they do, they take the, the, the, the, better material and they keep it there and make special drums saying this is for steel band. And you have to pay plenty more money for a drum. You, know, you have to order it and all this thing. And the other drum now, you may make parts of them, but you won't be able to make a lead part like a tenor pan. We have to go at least a nine, nine inches deep They left, they left the Panzer make base. You see, and then something like this, fight with this band, why may have a band and stop. And fellas been watching here with lizard eye, we call it lizard eye. They sit down and they're watching it at Kokia and watching it one eye. And as a band, no. Ted Medgo, He go and fight. he solicit little aids, he get drums, he keep little parties and things to um, accumulate some bread, as to buy drums, go in houses and things, bring up fellas, beg them, keep them, try to get a little work for them, and keep them to play the pan. and then as the band organized and going good, you find the big fella come in now, like Amralka. He come in with a little bread. A little it says, right? No, Instead of telling all this content, we call it scrunt, right? This content here, now you have money here, I could give you. Look, mama take a drink and this and that. You see, Ted can give you that, and this and that. And you know what happened next? He run Ted out of business and take the band and make all the bread. Ted had to come and start now again. Oh, he had to come and start again. That is what going on with the steel band movement. The fellas and them, they exploit, they exploit the players. And when you get them, as you get them, most of the young fellas, they like tour. They say, well, look, going to America, they feel nice to meet different people. And say, we'll be going to America tomorrow, man. We'll go next week. I'll try you there. And when you reach America, he make endless money, and all he give you is a little something that you might even be able to buy a coach of. But then if I not you know, they they get nothing, they're telling themselves, well, in America, and they're meeting these people and this person, and they, they guy and this fella have his pocket fat. He have 99 big houses and 18 cars, and, and when you done play ball for him and everything finished, you come back home poor and sit down home आणि मिचार अगेन्स्ट फायदर प्र Er zijn eh, een stuk of eh, zes, zeven steelbands in Nederland inderdaad, maar uh, niet complete steelbands. Je hebt gewoon die bands die twee steel zeg, instrumenten hebben. Ze noemen ze steelpannen, maar ik noem ze steelinstrumenten hebben. En dan noemen ze dat een steelband. Ja? En dan is het zo voor de Nederlander, die legt dat niet zozeer op hoeveel als het maar iets Caribisch is dus dat is het. Eh, nou, dat kan vaak voor. En dan heb je ze soms ook meteen. Minimum is vijf. Uh, vijf. Ja, je zou met vijf man kunnen spelen, maar het gaat er gewoon om hoeveel echte stielinstrumenten heb je in zo'n band. Dat is belangrijk. Dan kan je het een stielband noemen. Zoals wij spelen, hebben we zoals vaak, of we zes man spelen, hebben we hoogheid, één basgitaar erbij, de rest zijn allemaal stielinstrumenten en een drummer je dus doet het wel met een basgitaar? Ik doe het ook met een basgitaar. Waarom doe ik dat? Want dat is ook, ook belangrijk. Eh, omdat, nogmaals, het gaat om het commerciële. En eh, als wij moeten optreden, dan moet je een bus huren. En als ik die originele bassen moet eh, gebruiken, dan heb ik te maken met zeven hele olivaten. Ja? Dus dat betekent dat ik die ook in die bus moet kunnen krijgen. Nou, daar gaat verdomd veel ruimte worden om, dat gaat niet. Dus heb ik gezegd, laat dat maar. Ik heb ze wel hoor. Als het mocht het nodig zijn om ergens te eh, moeten optreden mee, dan heb ik ze staan. Want ik moet ze ook maken. Al worden ze niet verkocht, dan worden ze niet gevraagd. Ik moet ze maken, want anders, uh, ja, dan, dan, eh, dus dan, dan dat op een gegeven moment. is de NOS met het nieuws. Israël en de PLO zijn het in hoofdzaak eens geworden over uitbreiding van het Palestijnse zelfbestuur.